Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump legt zich niet neer bij het besluit van het Hoge Rechtshof... om zijn importheffingen van tafel te vegen. De president kondigde in een reactie juist nieuwe heffingen aan. Wereldwijd komt er 10% bovenop de al geldende tarieven. In de persconferentie sprak hij ook vol minachting over de hoogste rechters van de VS. Trump deed voor de eerdere importheffingen een beroep op een speciale noodwet maar had dat volgens het Hof nooit mogen doen. De Amerikaanse president zegt voor de nieuwe heffingen een andere wet in te gaan zetten. Na het stoppen van Caroline van der Plas als partijleider van BBB... is er een richtingenstrijd ontstaan binnen de partij. Henk Vermeer is door het bestuur gekozen als de nieuwe partijleider... maar hij passeert daarmee de populaire Mona Keizer. Dinsdag vergadert de BBB over hun nieuwe leider. De Nederlandse shorttrackers hebben bij de winterspelen van Milaan voor een verrassing gezorgd... door op de aflossing goud te winnen. In de finale versloegen ze Zuid-Korea, Italië en Canada. Xandra Velzenboer en Suzanne Schulting zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen... voor de finale van de 1500 meter. In een chaotische halve finale gingen beide Nederlandse shorttracksters onderuit. In India zijn vier mensen opgepakt die een moeder en haar kind in brand zouden hebben gestoken... De moeder werd beschuldigd van hekserij. Volgens de vader van het gezin werd de vrouw met kerosine overgoten... terwijl ze haar twee maanden oude baby nog vast had. Vervolgens staken ze hen in brand. Dit soort moorden komen in afgelegen gebieden van India vaker voor. Volgens lokale autoriteiten zijn er tussen 2000 en 2016...